DSB-directeur Scheringa heeft nog een beetje hoop dat zijn bank alsnog gered kan worden. Scheringa zei dat hij in gesprek is met een Amerikaanse partij die de bank mogelijk in zijn geheel wil overnemen. DSB heeft van de rechter tot 12 uur de tijd gekregen om een faillissement af te wenden. De vakcentrale FNV noemt de AOW-plannen waarover de coalitiepartijen gisteravond een akkoord bereikten een kille bezuiniging. Het plan draait volgens voorzitter Jongerius om de centen en niet om de mensen. CMV zegt dat het van groot belang is dat er een akkoord is. De oppositie in de Kamer wijst het AOW-plan af. De SP noemt het asociaal. De PVV spreekt van botte afbraak. De belangrijkste rebellenbeweging in de Niger-delta van Nigeria heeft een staakt het vuren opgezegd. De Mendgroep groep zegt dat opnieuw aanvallen te zullen doen op buitenlandse olieinstallaties. De militanten gingen in juli akkoord met een bestand om overleg mogelijk te maken met de regering, maar tot officiële gesprekken is het nooit gekomen. De Mendgroep groep vindt dat lokale bevolking te weinig profiteert van olieinkomsten. Monty Python's Flying Circus heeft in New York een speciale prijs gekregen voor zijn bijdrage aan de film- en televisiewereld. De BAFTA Award, zeg maar de Britse Oscar, werd uitgereikt bij het 40-jarig jubileum van Monty Python. De leden presenteerden daarbij een nieuwe documentaire over hun absurdistische film- en tv-werk. Van de makers ontbrak alleen Graham Chapman, hij overleed in 1989. In bijna 40% van de Amerikaanse huishoudens brengt de vrouw het meeste geld binnen. En tegen het eind van dit jaar zijn er in Amerika waarschijnlijk meer vrouwen dan mannen aan het werk. Dat blijkt uit een studie die is uitgevoerd in opdracht van het weekblad Time. Twee derde van de Amerikaanse vrouwen denkt dat mannen een hekel hebben aan sterke, zelfstandige vrouwen. De helft van de mannen bevestigt dat. Dan nog het weer, eerst nog wat regen. In de loop van de dag wordt het droger en breekt af en toe de zon door.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 Gal so round me, but them cannot chase me. In a bedroom, shabba ranch in a lazy. Love off the gal them crazy. Oh, I love the man believe it's you in love, love, love with the realest. Other gal out the road them want feel it.